Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel landen zijn boos op Israël. Het heeft te maken met UNRWA. Dat is een VN-club die is opgericht om Palestijnse vluchtelingen te helpen. Bijvoorbeeld in Gaza en op de bezette westelijke Jordaanhoever. Israël wil die organisatie verbieden. Dat zou einde oefening zijn, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Als je naar Gaza gaat, als je hulp wil sturen... is dus bij het verlenen van visa, coördinatie van hulp... bij alles is Israël ongeveer nodig. En als je daar dus niet meer makkelijk naartoe kunt als de samenwerking uh, niet alleen stroef gaat, maar er gewoon niet meer is. Ja, dan is hulpverlening in Gaza bijvoorbeeld onmogelijk. Israël zegt onder meer dat UNRWA-leden vorig jaar betrokken waren bij de aanslagen op 7 oktober. Onder meer Spanje, Slovenië, Ierland en Noorwegen veroordelen het verbod. Ze zeggen dat de organisatie onmisbaar is voor miljoenen mensen. De 500 allerrijkste van ons land hadden vorig jaar weinig te klagen. Bij elkaar opgeteld hadden ze een vermogen van 252 miljard euro, 5% meer dan een jaar eerder. De oprichter van onlinebank Bunk was de grootste stijger. Hij kreeg er volgens Zakenblad quote 800 miljoen bij. De rijkste Nederlander is nog steeds de directeur en belangrijkste eigenaar van Heineken. Zij is goed voor zo'n 12 miljard. De jongste Nederlander in de lijst is F1-coureur Max Verstappen. Artsen waarschuwen voor de gevaren van gelnagels. Zien er hartstikke leuk uit natuurlijk, maar als de gel tijdens het aanbrengen op je huid komt... of in aanraking komt met een wondje, dan kun je er een allergie voor ontwikkelen. Lotte kan daarover meepraten. Ik leek net een soort van pandabeer. Het was helemaal rood rondom mijn oog. Op een bepaald punt kreeg ik dus ook vlekken in mijn gezicht. En begon mijn keel een beetje op te zwellen. En toen werd ik dus echt benauwd en kortademig. En eh, ja, toen dacht ik, wat is dit? Ze had dus een allergie ontwikkeld voor een van de stofjes in het nagellak. Dat lijkt misschien niet heel ernstig, maar je kunt er serieus last van krijgen. Dat spul zit namelijk ook in onder meer tandvullingen, heupprotheses, gehoorapparaten en pacemakers. Als je allergisch bent... kun je die niet meer gebruiken als je ze ooit nodig hebt. Artsen waarschuwen daarom. Ga niet zelf prutsen met gel nagellak, maar laten doen door professionals. En als je morst, gelijk weghalen. Het weer nog, een grijze dag met af en toe een bui of wat motregen. Het is wel zacht voor de tijd van het jaar, 14 tot max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland en dat heeft ongetwijfeld te maken met de herfstvakantie dat het wat rustiger is dan gebruikelijk beginnen de A7 Hoorn richting Zaanstad bij knooppunt Zaandam 3 kilometer met 5 minuten vertraging.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 Ze maakten online niet goed duidelijk dat voor hun diensten moet worden betaald. Eén bedrijf heeft de website aangepast, de ander heeft zijn site verwijderd. Het aantal asielaanvragen in Nederland is gedaald. De afgelopen drie maanden waren het er een kwart minder dan vorig jaar. In totaal iets meer dan 8000 mensen, heeft het CBS berekend. Het Israëlische verbod op UNRWA wordt door veel landen veroordeeld. Spanje, Slovenië, Ierland en Noorwegen noemen het werk van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen essentieel en onvervangbaar. Israël ziet UNRWA als verlengstuk van Hamas. Het weer, bewolkt en enkele buien of wat lichte regen. Het wordt 14 tot 16 graden. You're staring at my head? What more can I say? It's that you be on your way and take your ego with you. Who asked you?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 There is a deeper than this swelling in the world. There is a deeper than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand.